met het NOS Journaal. Iran heeft opnieuw raketten afgevoerd op Israël. Dat meldde het Israëlische leger en een Iraans nieuwsmedium... dat banden heeft met de revolutionaire garde. Boven Jeruzalem zijn explosies te horen... vermoedelijk van Israëlisch luchtafweergeschut. Het Israëlische leger roept de burgers op om weer schuilplaatsen op te zoeken... Gisteravond voerde Iran ook aanvallen uit op Israël. Toen werden vooral gebouwen in Tel Aviv geraakt. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. Het was een tegenaanval van Iran op Israël... dat sinds gisternacht aanvallen uitvoert op Iraanse nucleaire doelen. Daarbij zouden 78 doden zijn gevallen. De politie heeft afgelopen avond in Scheveningen tien mensen aangehouden. Zij werden bijvoorbeeld aangehouden omdat ze wapens bij zich hadden... De politie was aanwezig in Scheveningen omdat er op sociale media een oproep rondging om naar de pier te gaan voor een feest. Op de boulevard was het druk maar beheersbaar, zei de politie. In de Zuid-Limburgse plaats Beek heeft de politie in een huis een dode man gevonden. Het gaat om een man van 34. Volgens de politie waren de omstandigheden verdacht... en wordt er sterk rekening mee gehouden dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De hoop is onder meer gevestigd op getuigen en mensen met camerabeelden. In de haven van Amsterdam is vanmiddag 4500 kilo cocaïne onderschept. De drugs waren verstopt in een lading hout in een container die uit West-Afrika kwam. Onder andere met speurhonden en scanapparatuur werd in de container gekeken. Volgens de douane waren de drugs professioneel ingepakt. De cocaïne is in beslag genomen en zal worden vernietigd. Het weer blijft nog lange tijd drukkend warm. De temperatuur daalt maar langzaam. Het is een graad of 20. Later vandaag veel zon, al zijn er ook perioden met bewolking... en kan het hier en daar regenen. Het wordt een graad of 26.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 Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.